Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kwetsbare jongeren zijn door de coronacrisis meer gaan drinken en blowen. Uit onderzoek blijkt dat ze ook meer lachgas zijn gaan gebruiken. Het komt onder meer door eenzaamheid en stress of als reactie op de coronamaatregelen. Jonge mensen gebruikten wel minder ecstasy dan anders... doordat er veel minder feestjes waren en andere plekken waar je uit je dak kon gaan. Deskundigen maken zich zorgen. Die zijn bang dat al dat drank- en drugsgebruik zorgt dat er meer jongeren verslaafd raken. Al jaren geleden wisten Schiphol en KLM dat hun medewerkers een grotere kans hadden op gezondheidsproblemen. Komt doordat die mensen werken tussen de uitlaatgassen van vliegtuigen. Zembla ontdekt het. Je hoort een, je hoort een verslaggever. Zij handelen één vliegtuig af dat net binnenkomt. En vervolgens staat een ander vliegtuig dat wil vertrekken in hun gezicht te blazen. Letterlijk. De inspectie is een onderzoek gestart. Sinds het begin van de coronapandemie zijn er nog eens 100 miljoen kinderen in armoede terechtgekomen. Niet eerder raakte een crisis kinderen zo hard, zegt UNICEF. Het gaat volgens hen nog minstens 7 jaar duren voordat dat aantal weer terug is op hoe het voor corona was. En een mokerslag voor fans van FC Barcelona. De club is voor het eerst in 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Het was meer dan armoede hoe het sterrenteam uit Catalonië gisteravond onderuit ging in München, vertelt sportcommentator van het Hek. Het was ja, troosteloos, het was zieloos, het was kansloos wat Barcelona liet zien. Zwaar bezoek bij Bayern München. Eh, die hadden eigenlijk hun hele elftal intact gehouden. Die vonden het wel leuk om het laatste duwtje uit te delen. Ja, Barcelona ging met 3-0 onderuit en speelt na de winterstop verder in de Europa League. Het weer, mix van zon, wolken, ook buien. Die buien vallen eerst in het westen, vanmiddag ook op andere plekken.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 Dat verwacht dat de man-vrouw verhouding in 2040 gelijk zal zijn. Nieuw-Zeeland werkt aan een rookvrije generatie. De regering wil dat jongeren die nu 14 zijn... over een paar jaar geen sigaretten meer kunnen kopen... en dat voor de rest van hun leven zo laten. Voetbal. In de Conference League gaat de wedstrijd tussen het Engelse Tottenham Hotspur... en het Franse Stade Rennais vanavond niet door. Want bij Tottenham zijn veel spelers en stafleden positief getest op corona. Het weer, vanochtend vooral in het westen wat buien...